Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands.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 Ze zaten in een toestel van de luchtmacht samen met 50 buitenlanders die ook uit Libië weg wilden. Ze werden op het vliegveld ontvangen door de Eindhovense burgemeester van Gijzel. Vanochtend landt op Schiphol nog een toestel uit Libië met medewerkers van oliemaatschappijen. Na een dag vergaderen heeft de VN-veiligheidsraad het geweld in Libië tegen demonstranten veroordeeld. Degenen die voor het geweld verantwoordelijk zijn moeten worden berecht, vindt de raad. In de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om Libië sancties op te leggen of zelfs om militair in te grijpen. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat het nog flink zal oplopen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. Wel werd een groep van 15 mensen levend teruggevonden in een half ingestort gebouw. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. Op Schiphol is een man opgepakt die in de Verenigde Staten wordt gezocht voor seksueel misbruik van een kind. De man staat op de lijst met meest gezochte criminelen. Hij zou in 2005 in New York een meisje van negen hebben ontvoerd en misbruikt. De verdachte kwam op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces, maar begin 2006 ging hij er vandoor. Hij kan tot 19 jaar cel worden veroordeeld. Het is niet duidelijk wat hij op Schiphol deed. In het westelijk havengebied in Amsterdam is de brandweer bezig met het versneld blussen van de brand in een opslagbedrijf. Hierdoor ontstaat extra veel rook die naar het westen drijft. De provinciale weg N246 tussen Beverwijk en Assen-Delft is daarom afgesloten. De brandweer adviseert bewoners van die plaats om ramen en deuren gesloten te houden. Het weer nog, wolkenvelden en opklaringen. Het vriest 1 tot 7 graden. Vanochtend eerst droog, maar vanmiddag van het westen uit regen of natte sneeuw.